Ik zit nu kadet. Wie heeft de radio aan de set? Hier trekt me tegen u aan. Ik zeg, waar ben je? weet, hier is iets aan de hand. Want als wie vriend praat. Met vraag breng je me weer naar huis. En je zegt, je wil wel blijven. Gerrit, Jan en Janne Gien. Geit van Babs en onze Jaans. Ah, mooie spanhak nooit te zien. Maar nu zie ik mij naar een kans. But then